En daarna een docent in het Erasmus ziekenhuis. Bij de vorige zittingen was hij er niet, maar de rechter heeft hem nu gedwongen... zodat de nabestaanden aan hem kunnen wennen. Verslaggever Matthijs van der Wiel volgt de zaak. Hij verraste veel aanwezigen door zijn uiterlijk, eh, gecoiffeerd haar en een, een opmerkelijke krulsnor. Hij ging gekleed in grijze grijze kleding van de PI Vught ging zitten, sprak maar een paar woorden in heldere taal. Hij zei dat hij niet gewend was aan zulke volle zalen. Uh, nou ja, dat was een, een, moeilijk moment. Een paar mensen verlieten ook de zaal toen, hij, toen ze hem gezien hadden. Dus toch, toch te zwaar om, om dat mee te maken. Fouad El zegt dat hij de moorden niet had willen plegen... maar dat hij gedwongen werd door een computer in zijn hoofd. Vandaag was nog een voorbereidende zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak start eind januari. In Den Haag is de belangrijkste klimaat klimaatrechtszaak in jaren begonnen. De rechters bij het Internationaal Gerechtshof gaan zich buigen over de vraag wie er moet opdraaien voor klimaatschade. En die grote zaak is aangedragen door een van de kleinste landen ter wereld, Vanuatu. Een eilandengroep in de Stille Oceaan, waar ze door stormen en een stijgende zeespiegel steeds meer land dreigen kwijt te raken. Jordverslaggever verslaggever Thomas Spekschoor. Vanuatu wil dat de rechters uitspreken dat rijke landen verplicht zijn om hun CO2-uitstoot te verminderen. En als dat niet gebeurt, dan wil het land schadevergoedingen. Uiteindelijk gaat het hier slechts om een advies dat de rechters geven. En toch is zo'n advies volgens juristen belangrijk, want het kan een doorslaggevende rol spelen in toekomstige rechtszaken. En oud-Ajax-speler Mikau Tatse is in zijn huis in Frankrijk overvallen. Hij werd opgewacht door twee gewapende mannen. Het is niet bekend wat ze hebben buitgemaakt. De voetballer van Olympique Lyon zegt dat hij niet gewond is geraakt. Profvoetballers zijn de laatste jaren vaker het doelwit van dit soort overvallen. Zo werd de vriendin van oud-Twente-speler Assaidi vorig jaar onder schot gehouden tijdens een gewapende overval. Een jaar eerder werd toen nog Ajax-spits Tadic thuis opgewacht door twee mannen die waarschijnlijk op zijn horloge uit waren. Het weer vanavond en vannacht is het nat. Het koelt af tot gemiddeld 5 graden. Morgen vooral in het noordoosten wat buien. Op andere plekken droog en ook af en toe zonnig bij een graadje of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vooral dagelijkse files op dit moment in Noord-Holland. De eh, meeste vertraging zien we op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knop het Velsen rijdt het langzaam over 10 kilometer met een kwartier vertraging. De A10 Noord richting Diemen. Daar staat een file vanaf Haarlem tot en met afrit Landsmeer.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 In de jaren die verstreken, bijna niet aan je gedaan. wat ik toen niet zeggen kon. Misschien te vinden dat ik toen niet zeggen kon. Zie ZFN Zandvoort, op 106.9 FM. In een droom van blinde passie, vol van tederheid.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 Het Syrische leger krijgt in de strijd tegen de rebellen in het noordwesten van het land... steun van pro-Iraanse strijdgroepen uit Irak. Zeker 300 strijders zouden vannacht via een weinig gebruikte grensovergang het land zijn binnengetrokken. De Erasmus-schutter Fuad El die terecht staat voor de moord op zijn buurvrouw, buurmeisje en een docent in het Erasmus Medisch Centrum, zegt dat hij tot zijn daden kwam door een computer in zijn hoofd. Het OM zei voor de rechter dat El zich volledig bewust was van zijn moordplan. Werknemers van negen Duitse Volkswagen-fabrieken hebben vandaag een paar uur gestaakt. Ze zijn het niet eens met de bezuinigingsplannen van de autofabrikant... die het moeilijk heeft door zware concurrentie en hoge productiekosten.